Goedemiddag, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Rotterdam verhoogt de beveiliging op plekken waar de afgelopen tijd explosies waren. Er worden extra agenten ingezet, maar er worden ook onzichtbare maatregelen genomen die niet bekend worden gemaakt. Vannacht was er een ontploffing bij een toko en dat was al de vierde explosie in een week tijd in dezelfde straat. Na de vorige ontploffingen zijn er meerdere mensen opgepakt. Sergio Perez was teamgenoot Max Verstappen te snel af in Baku. De Mexicaan van Red Bull won de grote prijs van Azerbeidzjan. Het is zijn tweede zegen van dit seizoen. Verstappen reed lange tijd achter Perez aan, maar wist hem telkens niet in te halen. In Sint-Truiden in België zijn duizenden feestgangers nog altijd aan het dansen. Sinds vrijdagavond is daar een illegale reef bezig... waardoor de hele buurt wakker ligt, vertelt verslaggever van VRT. Ja, het is echt loeihard. Ik ben er gisteren geweest. Het komt ook uit verschillende hoeken, want het is niet ja, één podium. Eh, dus het is echt één uh, ja, zeg maar walm van muziek. En dat hoor je inderdaad heel erg goed eh, in een nabijgelegen dorpje... waar ze nu al ja, sinds vrijdagavond aan één stuk onder de luide beatmuziek moeten leven. En ze moeten hun oordoppen nog even in blijven houden. Volgens de burgemeester is het niet mogelijk om zo'n groot gebied met zoveel bezoekers op een veilige manier te ontruimen. Mia Nicolai en Dion Cooper zijn al helemaal in de songfestivalsferen. De twee stapten vanochtend op een vliegtuig naar Liverpool... waar het glitter veren en plateauzolen liedjesfestijn is. Het songfestivalduo kreeg de afgelopen tijd bakken kritiek over zich heen... omdat ze vals zongen. En dat ging ze niet in de koude kleren zitten. Dat was best wel pittig en dat hebben we gelukkig samen mogen beleven. Dus daarin hebben we heel veel aan elkaar gehad. Maakt ons ook sterker, maakt dat we het nummer helemaal hebben geleefd... voordat we ernaar eh, voordat we naar Liverpool gaan. En, eh, samen herleven ja, het podium. En al met al <laughs> gewoon eh, nog steeds een hele bijzondere ervaring. Inmiddels hebben ze het nummer aangepast zodat ze met hun stemmen beter kunnen zingen. Het is nog even afwachten of Burning Daylight ook bij anderen in de smaak valt. Over dik een week is de eerste halve finale. En dan nog het weer. Het is lekker zonnig vandaag. Alleen in het noorden is het wat bewolkter. Later vanmiddag kunnen er ook in de rest van het land wat stapelwolken tevoorschijn komen. En het is een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn twee rijstroken dicht op de A2. Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel. Komt door een spoedreparatie. Houd rekening met 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Holendrecht.